Lekkere dance op deze zaterdagochtend. Vlak voordat hij gaat beginnen. Frans van Dijk. Tot drie uur in de ochtend is hij bij je. Ja. Who you think you are telling me I've come too far. You must be out of your mind. Telling your friends I was talking to you that you weren't playing true. Slipping out of your mind. Open your eyes or you trouble me. Expensive lies, but you're playing It's it breeze. You're out of your mind. on you.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 You're wasting my time. I'm not wasting Ice cream, you're out of your mind. Ten out of your mind. Dane. Dane Browers. This gonna punish you. En Victoria Beckham. Featuring True Steppers op Laser FM. Dit is de nieuwe nummer 1 van het Amsterdam. Dit is Laser FM op 958. En we nemen je mee tot 2002. augustus 2001 was die als eerste te horen. Secret Sounds Elements op Laser. 958 Dance Radio van Midden-Nederland. Hallo Ron in Baren. Wij zijn van plan om je meter uit zijn kastje te laten klikken. Ik geloof dat we aardig de goede kant op gaan, hè? 3 voor 1. 3 minuten voor de uuropener van 1 uur. En dan is hij bij je. is een grote vriend. Frans van Dijk. Trance. En heel veel Classic Club heeft hij meegenomen. Tot drie uur in de ochtend is hij bij je. Daarna non-stop muziek. En dan in de ochtend vroeg... Ron van Dijk tussen 9 en 11 uur hier op Laser FM. Nog een heel klein stukje dan van Bini en Martini. Dancing with you. Veel plezier met Van Dijk. Wij spreken elkaar heel snel weer hier op 958. Houdoe! Keep this frequency clear. Laser. Laser. Yeah. vrienden van Vrije Radio in Amsterdam. Oké, hij is er weer, Frans van Dijk. En ik doe het tot drie uur vanavond. hey, ga er lekker bij zitten. Of ga lekker tekeer. Ik ga het... Oké dan. hey, ik ga het ook doen voor jou. En ik draai een paar lekkere classics voor jou. Zoals deze van Farley Jackmaster Funk met Love Can to Turn Around. hey, ken je hem nog uit 19... Nou, laten we zeggen begin jaren 90. De volgende. Ja, ik ging toen zelf eh, net een beetje naar de discotheken. Fierce Ruling Diva Rub It In. Hey, zometeen hier op Laser 958. Tot dinsdag 1 januari zijn we bij jou. in language of passionate pleading. On my knees, I beg you to turn away from the path of violence and to return to the ways of peace. You may claim to seek justice. Let your mind be free. Relax your body. Jump, jump. A little higher. Jump, jump until you get tired. House your body. House your body. House your body to the face. House it all over the place. So don't let nobody in your way. Tonight's your night. Today's your day. Africa will steer you wrong. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long. Say what? House music all night long house you. Don't you know? I house you. Don't you know that? I house you. You and my hoodie. Don't you know that? Mm. I house you. Don't you know? will. I house you. Yo, I house oh, you. You in my hood now. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check Check, check, check, check Check, check, check, check Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check Check, check, check, check Girl, I see you. Do what you do. Go on, girl, and act a fool. There's no need to play it cool. Everybody shake your body got to make this a real house home. Come on and stick with me. I'll keep things the way they should be. Keep your house until you sweat, cause you ain't seen nothing yet. Uh-uh. House is food and you need it. If I feed it, you should eat it. Say, house your body, house your body. Say, house your body, house your body. Get on my G, won't spin you wrong. House music all night long. Say what? House music all night long. House music all night long. House music all night long. Yeah. <laughs> I'll house you. Yeah. I'll house you. do that. I'll house you. Yeah. You in my hood now. I am just saying. You can do that. I'll house you. Word. Yeah. I'll house you. I'll house Yeah. You in my hood now. Sweet daddy, break it all down. Yeah, yeah, oh yeah, girl. yeah, yeah, yeah, it's time. yeah, yeah. Come on, girl. The mighty loose. Here we go. Round and round and round and round and round and hear the house music steady, steady pounding. Feel the energy rush up to your face. Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass. Come on. Check this out. This is a blank formatted discount. This is a blank formatted discount. This is a blank formatted discount. This is a blank formatted discount. This is a blank, this is a blank, this is a blank, this is a blank, this is a blank formatted discount. This is a blank, this is a blank, this is a blank, this is a blank, this is a blank formatted discount. This is a blank formatted discount. This is a blank formatted discount. This is a blank, this is a blank, this is a blank, this is a blank, this is a blank formatted discount. black. Too strong. check this out. Oh, zijn ze lekker of niet? Begin jaren 90 zijn we helemaal terug. De tijd dat de house weer begon. En dat mijn bloed begon te koken. In de voormalige discotheek in Haarlem, waar ik toen nog resideerde. Dweezel. En daar ben ik menigmaal helemaal uit mijn dak gegaan hey, nog eentje dan. En daarna gaan we over naar wat meer muziek uit deze tijd waar heb je de afgelopen tijd naar geluisterd? De afgelopen nummers. Ware Band featuring Ted Robinson. Party Children met de Warehouse Mix. The Ecstasy Club en Jesus Loves the Acid. En je nu naar de Jungle Brothers. En I'll House Hey, zometeen Reese en Santanio. En daar heb ik ook menigmaal op staan zweten. Het rock the beat. Sit around, sit around, sit around. set rock to the beat, set rock to the beat, Set around to to beat, set around to the beat, set around to the beat, set around to to to me. Wink, Higher State of Consciousness. En dan waar je nu naar luistert, Body Check, Gonna Make You Feel. Hey, even terugkomen naar deze tijd een beetje. Naar het jaar 2000. Thank Ha ha ha ha. zijn ze toch lekker. Star Party hoorde je voorbij komen met I'm in love with you. Out of Grace in Anglia. En nu hoor je Planet 2001. Natuurlijk met nummer Star Drifter. Hey, en hoe kan ik beter afsluiten? Voor het eerste uur wat dat betreft. Want Frans Rijk gaat door tot drie uur. Zometeen echt knallen. We gaan nog even een tandje harder. Lekkere hardhouse. Goa. Psychedelic trance. Hey, we gaan lekker even helemaal uit ons dak. Maar eerst nog even een nummer van of Trance. En ze maken met recht de kunst in de trance. Hey, tot aan de andere kant van twee uur. Don't look any further. Keep this frequency clear. Laser. Laser.